Mark Visser met het NOS Journaal. De Amerikaanse krempelt als het minst kredietwaardige land ter wereld. Griekse kredietwaardigheid is met drie stappen ineens verlaagd. Het land is volgens de kredietbeoordelaar minder goed in staat om zijn schulden te betalen dan bijvoorbeeld Pakistan of het recent failliet gegaane Ecuador. S&P gaat ervan uit dat Griekenland voor 2013 waarschijnlijk failliet gaat. Volgens de Grieken houdt S&P geen rekening met de onderhandelingen die worden gevoerd met de EU en het IMF over het nieuwe deel van de noodlening van 110 miljard euro. De Tweede Kamer discussieert later vandaag met minister De Jager over de financiële steun aan Griekenland. In een seksclub in Doetinchem is een prostituee doodgeschoten. De dader wist te ontkomen. De omgeving van de seksclub werd afgezet na het incident. Met een politiehelikopter werd naar de dader gezocht. Later op de avond hielden agenten twee verdachten aan in Arnhem. Er wordt onderzocht welke rol de man en de vrouw hebben gespeeld bij de schietpartij. Er waren meerdere mensen getuigen van de schietpartij. Ze zijn in een geblindeerde auto afgevoerd naar het politiebureau in Doetinchem om een verklaring af te leggen. Dat gebeurde volgens de politie onder meer om de privacy van de getuigen te garanderen. Dit weekend zijn veel watersporters in de problemen gekomen. De reddingsboten van de kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij moesten de afgelopen dagen 38 keer uitrukken. Op het Veluwemeer werd een surfer bewusteloos uit het water gehaald. Hij overleed later in het ziekenhuis. Verder hadden de reddingsmaatschappijen onder meer te maken met boten met motorproblemen en een jacht met brand aan boord.